Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In Rome... De betogingen vielen samen met de viering van het 60-jarig bestaan van de EU. De protesten verliepen zonder problemen. Het voorzorg was veel politie op de been. Ook bleven toeristische attracties zoals het Colosseum en veel musea en winkels vandaag dicht. Ook in Londen werd gedemonstreerd. Daar gingen tienduizenden mensen de straat op om te betogen tegen een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Op de A44 bij Oesgeest is een jongen van 11 aangereden. Hij werd geschept toen hij ter hoogte van een tankstation de weg wilde oversteken. De jongen is zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op het weggedeelte richting Amsterdam. Wat daar precies is gebeurd is nog niet bekendgemaakt. De A44 werd na het ongeluk tussen Oesgeest en Voorhout in beide richtingen afgesloten. Een militie in Congo heeft 40 agenten onthoofd die in een hinderlaag waren gelopen. Het bloedbad is de zwaarste aanval op ordentroepen sinds eind vorig jaar. Toen brak er onrust uit omdat president Kabila aankondigde dat hij niet wil vertrekken. De politiemensen werden in het zuiden aan tegengehouden. Zes agenten die de plaatselijke taal spraken werden vrijgelaten, de rest werd vermoord. Na de onthoofdingen namen de daders de wapens en auto's van de slachtoffers mee. In Hongkong zijn bijna twintig mensen gewond geraakt toen een roltrap op hol sloeg. Daarbij ging de trap ineens de andere kant op. Tientallen mensen vielen naar beneden. Waarschijnlijk is een kapot remsysteem de oorzaak van het ongeluk. Volgens de manager van het winkelcentrum in Hongkong was de roltrap twee dagen geleden nog geïnspecteerd. Het weer opklaringen en een koude nacht met lokaal 1 graad boven nul. Morgen zon, maar ook vrij veel wolken, maximaal rond 13 graden.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 Dus het laatste nieuws. de party update en de 10 boven beste plaats voor de dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië. En het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En trouwens, opening hoorde je Tiesto met All My Way. Alleen dit keer in de EDX Miami Sunset remix. En uh, Tiesto doet het natuurlijk samen met uh, Sparks. Sparks. Dus zometeen onderweg Machine Gun Kelly. Ook Pitbull komt eraan. Maar eerst Kraantje Papi. Tezamen met Lucas en Steve met Opgeturnd. Wordt er nog opgeturnd? Want die wil me wat er toch gebeurt. Vier pillen, vijf flessen, raak een ander deur. Waar niet vliegen door de vijf, ik lag veel liever thuis te slapen. Maar dat lijkt opeens niet zo heel veel me uit te maken. Want ik ben omringd door mijn gabbers en duizend dames. En de zomers als ons de toen wij weer naar buiten kwamen. Dus hey, wordt er nog opgeturnd? Wordt er nog opgeturnd? Wordt er nog een beetje opgeturnd? Wordt er nog opgeturnd? There's more. Lord Stephen Marley, let him know what time it is. We came here to party, we came here to dance. You know that you're my girl, damn right I'm your man. This night going too good, don't fall for the games. He said, she said, dumb shit. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away, cause I think I might love you. Could be the Mary Jane or the spell that I'm under, but I know what this could be. Tearing out my history for you. Been around the fame. Been around the money. Been around some names, but the Chico's still the same. Some things never change. Here's a tip: show me your friends, I'll show you your future. Keep the change. I've seen them come and go. I've seen them sell their souls. You my number one draft pick, baby. Let's pick and roll. I always keep you up, up on a pedestal. <laughs> Misery loves company, baby. Don't sweat. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away. Cause I think I might love you. Could be know the But I know what this could be. Tearing out my history for you. perfect man. They looking for the perfect life. They take some perfect pics. They want some perfect but ain't nothing perfect. Girl, no such thing as a perfect world. These broads try hard to be who they not and not who they are. Baby, you sweating what? Baby, you sweating who? You talking about such and such? Who tries to be you? <laughs> Man, you JFK. Mommy, you out your man. <laughs> Misery loves company. I'll tell you one more time. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away. Cause I think I might love you. Could be hard to spell that I'm But I know what this could be. Tearing out my history for you. So stop thinking about the wrong things. You know, you know we got a strong thing. So stop thinking about the wrong things. a message for help on behalf of anybody. I wrote this letter to numb your pain. Cause every day I wake up, I'm feeling the same. I got issues just like you got issues. I've been hurt, I've seen the scar tissue. If I showed you, would you run away? Do I gotta hide? Say I'm all good when I bleed you through my heart. Quit tearing mine apart. gotta keep my head up, cause life is about. Alright, check this out. Look, life is about making mistakes. It's also about trying to be great. Right. Do not let failure scare you away. I know you fed up, you fall, get up. It's all in us. I can speak about it cause I did it. Ladies and gentlemen, here's the exhibit. It's my life. Look a little closer, you can see the highlights. Gold ain't always golden, but I told him. Look at all the years I've been waiting for a moment. who feels like I did, never the cool kid. This song's for anybody who fought their way through, always remain true. This song's for anybody. The ones who trying to get it, the ones who dreaming and living. This song's for anybody. The song, the song, the song, the song. about it. You take me You don't keep it going, keep my head up keep it going, keep my head up keep it going, keep my head up, life is about. Ja, dat was muziek van Machine Gun Kelly met At My Best samen met Haley Seinfeld. En daarvoor hoorde je Pitbull en Steven Marley met Options. Ik heb nog even een beetje nieuws voor je. Broederliefde, die is dit jaar helemaal niet te vinden op bevrijdingsfestivals. De populaire hiphopformatie heeft zich teruggetrokken. Bevestigd de organisatie van het bevrijdingsfestival Overijssel... door aanleiding van een berichtgeving. Wat je gehoord hebt natuurlijk op eh, de grootste radiozender van Nederland. Radio 538. Eh, eh, de organisator uh, Nick van der Sprong had Broederliefde graag op zijn festival in Zwolle gehad de vijf bevrijdingsfestivals waar ze zouden optreden, delen die mening. Volgens de organisatie zijn de Rotterdamse rappers nog steeds van harte welkom. Maar ze hebben zelf besloten niet op te treden. Dat is eh, natuurlijk ontzettend jammer. Volgens De organisatie is in het documentaire die werd gemaakt over bezoek... dat broederliefde bracht aan Auschwitz duidelijk zien dat de heren weinig wisten over de holocaust... en dat hun mening is eh, veranderd. Het is een video die vorig jaar werd opgenomen tijdens de bekerfinale Feyenoord-Utrecht... en de ontstaande ophef besloten het eh, Nationaal Comité 4 en 5 mei met de ambassadeurschap van de broederliefde zich terug te trekken. De broederliefde terug te trekken. En eh, ja, een beetje jammer, maar ja, er is wat voor te zeggen natuurlijk. En eh, in plaats van broederliefde zal eh, feest Face optreden. Vice, hoe je hem ook wil noemen, is natuurlijk de man die samen met Afrojack de grootste hits maakt allemaal. CFM Zandvoort, de Nightwalk, zaterdagavond. Zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten allemaal gaan zijn. Op deze zaterdag 25 maart. Ook zo de muziek van Maya. Het Circle of Life. Maar is die high-low? De Oliver Helder zei dit met The Answer. Dancing and prancing. Moving, keep on moving. Flying, stop the crying. Choosing, by cruising. Music is the answer to your problems. Music is the answer. Music is the answer. tijd, wat voor leuke feest dat we op deze zaterdag 25 maart 2017. Nou, als eerste beginnen we even met Escape in Amsterdam. Natuurlijk het wekelijkse feestje Brainwash. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En eh, ja, voor meer informatie check de website escape.nl. Met onder andere onze eigen eigen en Raimundo staat er achter de dek. En vanavond doet hij samen met Plastic Funk, Janto Donker en de VJ's Jury. Dat is vanavond allemaal in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Rainwash. Dat is wat verder voorbij, eh, de, de, de stalker. Nee, wat zeg ik, de stalker? Escape in Amsterdam. En dan komen we bij eh, Club R. Er is vanavond het feestje TikTok. Dat begint ook om 11 uur, tot 5 uur in de ochtend in Club R. En voor meer informatie check even eh, tiktakevents.com of r.nl. Met onder andere Jonah Fraser Live, Biggie, Glow in the Dark, Sam Blance, Off-White en Jeremy Herkel. En eh, Area 3 is hosted bij Dolle Dinsdag. Dat is allemaal eh, vanavond in Club Air in Amsterdam. Het feestje TikTok. En nog een leuk feestje, wat ook iedere zaterdag weer is, is uh, in de Melkweg in Amsterdam. Het feestje Encore. Vanavond Encore Extended. Begint rond de klok van middernacht Nu tot vijf uur in de ochtend. En iedereen is 12 uur. Voor meer informatie checken melkweg.nl met onder andere Reggie V, Wax Friend, DJ Prime, DJ Kripo, Jail, Washington DJ en Sin City. En het is allemaal hosted bij eh, Taylor en Four Show Bangers. Vanavond dus in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Oftewel hip-hop en R&B. En wat dichter bij huis vanavond. In de Stalker. Daar is hij hoor, de Stalker. In Haarlem. Vanavond eh, alleen maar leuke mensen. Let's groove. Ferry Maat Social, Cassie, Larry Cook, Hollywood en Vine. Ted Lagenbach, Boris Ross. Alleen maar leuke mensen feesten. Let's groove. Met diverse DJ's. Onder andere natuurlijk Ferry Maat. Cassie, Larry Cook en ook eh, Hollywood en Vine. Ted Lagenbach en Boris Ross. En het is allemaal al begonnen. Het begon vanavond om 8 eh, uur. En het duurt tot vroeg in de ochtend. Vanavond dus alleen maar leuke mensen in de stalker. Het feestje Let's Groove. En tot zover ook de parties voor deze zaterdag 25 maart. Gaan we door met muziek, want wij hebben ook natuurlijk nog een party te gaan. Straks is DJ Mouse al. En ook nog eh, gaan we naar Italië met DJ Cavaschelli. Maar nu is die muziek Long Play met Tell the World. de party update. Nightwalk Top 10. Nightwalk Top 10. facts. En DJ's in the mix. DJ's in the mix. Baby, this is ZFM Zandvoort. ZFM. ZFM. ZFM. gentlemen. luistert nog steeds naar de Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje beste van dance, R&B, beetje pop. Het laatste shownieuws, de party update. En eh, ja, zo meteen de 10 boven beste plaat van de dansen. En zojuist hoorde je trouwens Dorley met uh, Brass Panimi. En daarvoor Matt D en Claudio uh, Dieper met Whispers Underground. 10 boven beste plaat van de dansvloer. Deze week op 10 Carrie Chandler met Halleluja, de Angelo Ferreri Sharamix. Op 9 deze week Bastille met Blame, de Kleptoon. Extended Mix op 8 deze week Midland met Final Credits. Op 7 Sony Fodera met Cut Up Futuring Jasmine. Op 6 deze week Super Lover met Hard Drive. Op 5 Angelo Ferreri met Endel Street. Op 4 Juliet Sicora met Did You Take My Money. Op 3, Christine Blunt. Met Love Shine, Sam Divine en Kasim Extended Remix. Op 2 deze week, Jay Malik en Katie Brown met eh, Love Is Not A Game. Die heb je dus straks gehoord, hè? En deze week op nummer 1 in de 10 bovenbeste plaat van de dansgroep. Claptone, The Drums, Din Je hoort het nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. Klepto, the drum, din da da. do Come load I'm me Nou voor Nine Toes 96 met New York City. De original mix eh, Strictly Rhythms. En daarvoor die nog uh, Kleptoon. Nummer 1 uit de 10 boven beste platen voor de dansen met de Drums Dindada.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 They are not sending their best. They are sending rapists, bringing crime, and hurting a lot of American people that cannot get jobs. Let me tell you about my plan. We will begin moving all of them out. Front door's open.